Daar is hij weer. Hey, staat je horloge gelijk? Zeker weten. Omdat het simpelweg is werd. Ik schrijf mijn raps en blijf te dus sterk. Je kijkt van Hè? de nieuwe breinse tracks. Je wordt geheid weer gek. Omdat ik als rapper ben in de beat verankerd. Ben als ieder ander en gelijk. Jullie standaard visies veranderen. Dat ik mezelf blijven die absurde bit. alles maar kut er is. De massa aan kudde is en alles urban is. veel zinnen, flows beginnen, openingen, dope dingen. Verovering kan zo beginnen, een groot moment van overwinning. Emoties en melancholische zinnen tot gewone dingen. Zo verzin ik zoveel dingen, loos gedist is zo verspild. Omdat ik sterk genoeg ben om te gunnen. Omdat ik spit met de spirit van mensen die wel zouden willen, maar niet kunnen. Omdat brain nog steeds te hecht is, mijn repertoire oprecht is. Emotie echt te echt is, veel rap gewoon te slecht is. Omdat je slechts pas weet wat je echt mist als weg is. Daarom is breekbaar. die door twijfels worden opgevreten. Velen die streven naar beter leven. Tevens voor diegenen die het beter weten. Steeds vrede claimen te weten. Goed te geven, maar echt alleen maar nemen. Voor iedereen die zegt dat mijn teksten ze altijd raken. Voor mensen die echt relaxed zijn. Voor mensen die altijd vragen. Voor mensen die lekker echt zijn. Voor mensen die mensen paaien. Mensen die mijn tracks op bruiloft of begraven wie er groot is, wie fijn of wie verkloot is. Wie blij is door nieuw leven of in pijn door iemands dood zit. Als je weg bent of je thuis zit, als het aan is of het uit is. Als het onderhuid zit of al je gevoel eruit is. Die nooit meer naar beneden, we gaan alleen nog hoger shit. Die gaat het nog, je krijgt gewoon tranen in je ogen shit. Die wat je bent shit, die waar jij je in herkent shit. Daarom is Brain Power weer terug. Voelen, en beleven, doe het, zeg het, leven. shit voor alle kids. Omdat hip-hop in Holland voor eens en voor altijd volwassen is. En alles in dit land al lang veranderd is, behalve dit. Daarom Vanuit mijn hart, omdat moet blijven schrijven, blijven spitten, blijven rijmpjes, blijven kicken. Anders blijft het timmen blijf ik flippen, blijf ik niet blij, maar blijf ik sippen. Dan blijf ik in een dip en blijf er in de biz. Daarom is Brainpower doe het broodnodig. nodig. Jij bent zo overbodig. me flow slopen, me overlopen. Je klinkt zo verkloten en hip-hop heeft me nodig. Daarom is brainpower. Power Het is even geweest dat ik weg ben geweest, maar ik ben in je feest met mijn derde CD. En je checkt meteen wat ik heb, toch gezweet wat ik heb, wat ik voel, wat ik ben, wat ik leef. En ik zeg wat ik weet met de tekst die ik schreef, wat ik doe, wat ik doe en wat ik doe, doe ik weet. Daarom is